9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens wil van het ministerie van Volksgezondheid weten... of de privacy is gewaarborgd van Nederlanders... van wie de coronatesten in Abu Dhabi worden geanalyseerd. Vanochtend werd duidelijk dat daarover afspraken zijn gemaakt... omdat in Nederland een tekort aan analysecapaciteit is. Volgens de autoriteit heeft het Emiraat geen passend beschermingsniveau. En ook vindt het dat mensen vooraf moeten worden geïnformeerd. Het regiobestuur van Madrid heeft de hulp van het leger ingeroepen... om in door corona getroffen wijken in en rond de hoofdstad veldhospitalen te, neer te zetten... en testen uit te voeren. De regio vraagt ook om 200 agenten extra... om te helpen bij het handhaven van de quarantaineregels in de wijken. Verder wil de deelstaat 300 artsen extra aantrekken... om de enorme tekorten in de zorg aan te pakken. Het regiobestuur krijgt sinds deze week hulp van de Spaanse regering... bij de aanpak van de tweede coronagolf. Volgens officiële officiële cijfers bezetten coronapatiënten eh, ruim een derde van alle IC-bedden in Madrid. De organisatie van kottervissers Visnet heeft aangifte gedaan tegen Greenpeace. De Britse tak van de milieuorganisatie heeft rotsblokken gestort op de Doggersbank. Dat is een zandbank in het Britse deel van de Noordzee. Visnet en ook het Nederlandse ministerie van LNV zeggen dat Greenpeace vissers in gevaar brengt. En de Franse zangeres en actrice Juliette Gréco is overleden. Gréco trad bijna 70 jaar lang op. Al die jaren zag ze er bijna hetzelfde uit. Met zwarte kleding, zwart stijl haar en zwarte oogmake-up. Bekende chansons zijn Les Feuilles Mortes, Sous le de Paris en Je suis comme je suis.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 Missen Els en Omar hun aansluiting naar Schiphol? En ziet Jamie zijn ouders niet meer voor hij een jaar naar het buitenland gaat? Laat je kinderen niet bij het spoor spelen. Het heeft meer gevolgen dan je denkt. Zandvoort heeft het.